Dit is Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. De Haagse gemeenteraad is een uur geleden begonnen aan de besloten vergadering... waarin een beslissing wordt genomen over de opvolger van burgemeester Van Aartsen. Vorig jaar maakte Van Aartsen bekend dat hij in maart vroegtijdig stopt. Hij zou sowieso eind dit jaar moeten stoppen omdat hij dan 70 jaar wordt. Met zijn eerdere vertrek wil hij zijn opvolger de tijd geven... om zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Elf kandidaten, onder wie twee vrouwen, hadden zich gemeld voor de vacature. Daarvan bleven er twee over. Een nieuwe burgemeester wordt benoemd door de koning op voordracht van de minister van Middellandse Zaken en na aanbeveling van de gemeenteraad. De minister neemt de aanbeveling van de raad meestal over. Het Groningse Universiteitsziekenhuis UMCG neemt voorlopig minder patiënten op. De artsen hopen zo te voorkomen dat een besmetting met een darmbacterie zich verder uitbreidt. Er is sowieso al minder plaats voor patiënten, omdat de mensen die deze VRE-bacterie dragen op verschillende verpleegafdelingen in isolatie moeten liggen. De bacterie is waarschijnlijk via de hartafdeling binnengekomen. De Roemeense regering roept het volk op tot kalmte. Al dagen gaan duizenden betogers de straat op om te protesteren tegen plannen voor een nieuwe wet... die corruptie tot 45.000 euro niet langer strafbaar zou stellen. De regering trok het decreet voor de wet gisteren al in, maar de protesten gaan door. De betogers zeggen dat ze het vertrouwen in de regering kwijt zijn. Premier Grindianu zegt dat de centrumlinkse regering niet zal aftreden onder druk van de protesten. Het IMF vergadert vanavond over voortzetting van de steun aan Griekenland. Vorige week lekt een rapport uit waarin staat dat er van de afgesproken hervormingen en bezuinigingen weinig terechtkomt. Volgens zijn eigen regels mag het IMF alleen steun geven aan landen die op den duur weer op eigen benen kunnen staan. Als het IMF zich terugtrekt willen ook de eurolanden niet meer bijspringen. Het weer overwegend droog. Morgen wordt het maximaal 1 tot 6 graden.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 Films eerste uur. American Hustle, Fifty Shades of Grey. Machine Gun Preacher. Jazz Love Disney. En twee uur prachtige soundtracks op de rol. Jungle Book, Argo, Blood Diamond, Captain America... Fantastic Beasts and Where to Find Them... The Monkey Kingdom 2 en La La Land. Nou, dat belooft een mooie avond te worden. Met allemaal mooie filmmuziek. Maar we hebben ook altijd een hit van de maand. deze keer heb ik gekozen voor een zangeres. Die heet Beth Hart. Laten we maar gewoon luisteren. Nieuwe cd van Beth Hart. Fat Man van de cd Fire on the Floor. speed bump, laughing at the dice in the box. Big wheel. chewing on a bag of rocks. Slingshot, cold cock, landing on a rooftop, waiting for the turkey parade. Lockjaw chicks are betting on an outlaw, picking at. Bad Heart was dat natuurlijk. En die zei toen ze, bezig, toen ze deze cd klaar had... ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Nou, hoe heb jij je gevoeld vandaag? Wat voor dag was het voor jou? Een topdag of wie weet een mindere dag? Nou, ik denk dat het misschien wel een mooie dag was. In ieder geval een hele mooie dag om iets uit American Hustle te draaien. En dan kies ik voor Maisa Kari. Kara. Een Libanese zangeres. In het Arabisch. Libanese zangeres eh, zong dit, eh, deze Arabische versie van White Rabbit. En eh, deze versie is specifiek opgenomen voor de film. En, een prachtige uitvoering natuurlijk. Ik heb nog gelezen ooit is dat zij in Beirut op haar telefoon het, eigenlijk het nummertje gezongen had. Als een soort auditie. En dat ze uitgekozen is om deze vertolking van dat prachtige lied White Rabbit ja, voor de film op te nemen staan nog meer mooie tracks op deze film.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 Maar dit is uit de film The Hustle, American Hustle. Het verhaal. Het gaat als volgt. de oplichter Irving Roosevelt... en zijn minnares en zakenpartner Sidney Process wordt eind jaren 70 door FBI-agent Richie DiMaso gedwongen tot medewerking bij de ontmaskering van corrupte politici. Met als lokhuis FBI-agenten verkleed als rijke sheiks. Eh, op de uh, Abscam-operatie gebaseerd op het verhaal over manipulatie, liefde en ambitie is een soort pulp fiction. Het is wat minder origineel en wat meer gewelddadig, maar toch wel aardig film. Aanstaande vrijdag te zien op de buis 10 februari om, even kijken, half tien op NPO 3. Dus dat is ook niet zo gek. Dat kan iedereen nog eh, zien natuurlijk. De laatste die ik daaruit draai is een hele oude hit uit de jaren 70. A Horse With No Name. With No Name. Ja, eh, eh, terwijl dit nummer draaide, moest ik opeens terugdenken aan de tijd... dat eh, de Kermer Sporthal nog bespeeld werd, moet ik zeggen... door de Levi's Flamingo's. En dat heb ik denk ik over begin jaren zeventig. En dan dreunde deze muziek door de speakers, door die sporthal... waar die lange mannen aan het ballen waren. Was best leuk. de uh, American Hustle was dat. Dan komen we bij een film waar uh, veel over te doen geweest is. Een slechte film, maar wel met een mooie soundtrack. En eh, dat is... Ja, ik ga eerst maar even de jingle er doorheen gooien. En dit is een hele bekende, zelfs een enorme hit geworden. Komt uit deze film. de soundtrack van uh, Fifty Shades of Grey bevat eigenlijk twee cd'tjes. De ene cd met allemaal muziek van Danny Elfman. Zou ik zo wat verdraaien. En één cd met allemaal popmuziek. Onder andere deze Annie Lennox. Uh, Fifty Shades of Grey is aanstaande dinsdag. En volgens mij ook vanavond op televisie. Dinsdag is hij om 10 uur. Na het gelijknamige boek wat zoveel verkocht is. Eh, waar gaat het over? Het gaat over de zelfbewuste 27-jarige miljardair Christian Grey een SM-relatie begint met Anastasia Steele. Een naïeve student eh, journalistiek met een bijbaantje. In een doe-het-zelfzaak. Het verloop van de film en de meeste scènes zijn volstrekt voorspelbaar. En er wordt een ridicuul beeld geschetst van het zakenleven, de journalistiek en het gezinsleven. En toch, en misschien nog juist, wel daarom is Fifty Shades of Grey prima te genieten. Expliciet of pornografisch wordt de film absoluut niet. En de SM is bepaald lieflijk, smaakvol. Nou, dus heb je hem nog nooit gezien, nou, dan heb je de kans om hem op televisie te bekijken. Ik draai nog uit de popding nog één nummertje van Sia. Salted Wound. ik staan. I'm on Fire. Uh, eh, will Nation. Crazy in Love. Ja, nou, er zit heel veel op. Maar ik had ook gezegd, we gaan nog iets van Danny Elfman draaien. En dat moeten we doen natuurlijk. Tot zover Sia. En dit is het thema Anna en Christian. Danny Elfman. klein stukje voor Going for Coffee. Daar heb ik ook wel zin in, dus ik ga even een bakje pakken. En, eh, van eh, Daddy Elfman, Going for Coffee. zit een ruisje in, dus die ga ik toch stoppen. En dat is allemaal muziek uit Fifty Shades of Grey. Aanstaande dinsdag 7 februari op televisie te zien. Heb je hem nooit gezien, kan je hem hier meepakken. Uh, dan gaan we eens even wat anders draaien. Machine Gun Preacher was een film die, dacht ik, vorige week op televisie was. Maar heb ik eh, toen niet kunnen draaien. Ik vind het toch wel aardige eh, muziek, dus ik ga uit Machine Gun Preacher iets draaien. Mits ik hem vinden kan natuurlijk, want ik moet even zoeken. Ja, ik heb hem. The eh, Keeper. film uit 2011. Het verhaal, de film vertelt het verhaal van Sam Childers... een eh, voormalig drugsdealer en een bendelid van de Hells Angels... die zich bekeerd heeft tot eh, God. Hij richtte een weeshuis op in Sudan in de jaren 90. Nadien vormde hij een militie om te voorkomen... dat de kinderen zouden eindigen als kindsoldaten. Er zit aardige muziek in, in deze film. Ik zal er nog wat van draaien. Het ritme van Zandvoort. openingstitel. voor de soundtrack eh, Machine Gun Preacher. Uh, eh, Disney liedjes zijn eh, bijzonder en soms zelf magisch. ze raken je en je, ze herinneren je aan je jeugd. En ze halen het kind in jou weer even naar boven. Er is een poosje geleden een, een cd uitgebracht. Jazz Loves Disney. En ja, daar staan eigenlijk de beste Disney liedjes op uitgevoerd door een geweldige groep muzikanten onder andere Gregory Porter, Jamie Cullum, Melanie Cardo, eh, Stacy Kent, nou, China Moses, noem ze allemaal maar op. En ja, we draaien wel eens muziek uit films die in een andere uitvoering komen.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 lekkere muziek zo op de maandagavond. En dat allemaal van Jazz Loves Disney. En daar gaan we nog even mee door, omdat het eh, aardige muziek is. Eh, dit is de Rob Muncie Orchestra. A dream is without your heart. ritme van Zandvoort. En dat was natuurlijk de Rob Mounsey Orchestra. A Dream is a Wish Your Heart Makes. Uit de film Cinderella. En eh, ja, we hebben nog tijd, dus ik draai er nog eentje van. Eh, eh, nog meer van deze cd. Prachtige cd. Jazz Loves Disney. En dit is, even kijken wie dit is. Dit is Melody Cardo. He's a Tramp uit The Lady is vagabond. Mm, what a dog, baby. What a dog. Mm, he's a tramp, but they love him.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 Dat is, even kijken welke dat is. Dat is Hugh Goldman. You've Got a Friend in Me. En volgens mij staat dat Toy Story. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead, you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said. Boy, you got the friend in me. Yeah, you got a friend in me. Well, you got a friend in me. Hmm. You got a friend in me. You got troubles, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We'll stick together, we can see it through. Lord, you got a friend in me. Oh, you got a friend in me. Oh, some other folks may be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, maybe. None of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years friendship will never die. Oh, you're gonna see it's our destiny. Oh, you got a friend in me. Don't you know you got a friend je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Avo B. En uh, we draaiden filmmuziek. En het laatste kwartiertje eh, was lekker jazzy muziek van Jazz Loves Disney. En Disney heeft voor iedereen heel veel betekend natuurlijk. Wat zijn jouw herinneringen aan Disney films? Ja, sommige melodietjes kan je meteen meezingen.